12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Android-bedenker Andy Rubin moet vertrekken bij Google vanwege seksueel misbruik. Dat meldt de New York Times. Google vond de aantijgingen geloofwaardig en stuurde aan op Rubins vertrek... maar zweeg over de affaire. De topman kreeg 90 miljoen dollar mee. Rubin had een buitenechtelijke relatie. De vrouw zegt dat hij haar dwong tot seks in een hotelkamer in 2013. Daarop verbrak ze de relatie, al dus de New York Times... Volgens de krant heeft Google meer gevallen van seksueel wangedrag verzwegen. Een aantal bomraketten dat afgelopen dagen in de VS zijn bezorgd... bij critici van president Trump zijn verstuurd vanuit Florida. Dat hebben onderzoekers bekendgemaakt. Alle pakketten zijn inmiddels overgebracht naar het hoofdbureau van de FBI... waar ze uitgebreid zullen worden onderzocht. Na het failliet van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... bereiden ziekenhuizen in de omgeving zich voor op de opvang van patiënten. Zo zegt het Flevo ziekenhuis in Almere voor alle patiënten een adequate oplossing te zoeken en waar mogelijk het zorgaanbod uit te breiden. Patiënten uit het Slotenvaartziekenhuis gaan naar Amsterdamse ziekenhuizen. Het Slotenvaartziekenhuis sluit morgenmiddag om drie uur de klinische zorg. Dat is de zorg voor opgenomen patiënten. De polyklinische zorg gaat door, maar wordt afgebouwd. Een 64-jarige man die vorige week gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is overleden, meldt de politie. De man werd in de wijk Kralingen van dichtbij beschoten toen hij in zijn auto zat. Hij werd door meerdere kogels getroffen. De man was een bekende van de politie. De dader is nog altijd spoorloos. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.